Het is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Polen en Rusland zijn verwikkeld in een diplomatieke rel... na uitspraken van de Russische ambassadeur in Warschau. Die heeft gezegd dat Polen deels zelf verantwoordelijk is... voor de inval van de Sovjet-Unie in 1939. Dat komt volgens hem doordat Polen in de jaren 30... de vorming van een coalitie tegen de nazi's heeft geblokkeerd. En de Sovjet-inval van Polen was geen aanval, maar juist zelfverdediging... Polen verwijt de ambassadeur dat hij de waarheid ondermijnt met de meest hypocriete interpretatie van de gebeurtenissen. Hij zou Stalinistische misdaden proberen te rechtvaardigen. De ethische commissie van de FIFA spreekt zich mogelijk snel uit over een onderzoek van de Zwitserse justitie naar een betaling van 1,8 miljoen euro van FIFA-voorzitter Blatter aan UEFA-voorzitter Platini. Als die commissie vindt dat er sprake is van steekpenningen... dan hangt Blatter en Platini een directe schorsing boven het hoofd. Zo'n schorsing zou de kansen voor Blatter en Platini zou de kansen voor Platini om Blatter op te kunnen volgen sterk verkleinen, want de kandidaten voor het voorzitterschap van de FIFA moeten van onbesproken gedrag zijn. In Duitsland wordt opnieuw een minister verdacht van plagiaat. Minister von der Leyen van Defensie wordt ervan beschuldigd... dat ze in haar medisch proefschrift uit 1990... veel teksten woordelijk van anderen heeft overgenomen... zonder dat te vermelden. Von der Leyen wijst de beschuldigingen van de hand. Ze heeft de medische faculteit in Hannover gevraagd... het proefschrift te laten onderzoeken door een onafhankelijke partij. De afgelopen jaren moesten twee Duitse ministers aftreden... vanwege plagiaat in een proefschrift en dissertatie. Het weer vanavond en vannacht is het vrij helder en het blijft overal droog.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 Vorige week eh, zou een collega het overnemen, maar die heeft het helaas niet gered. Maar niet te treuren, we zijn er nu weer. Deze week hebben we 13 stijgers, geen één zittenblijver, 21 daler, dalers, moet ik zeggen, en zes nieuwe binnenkomers. Ik zal even uitleggen waarvoor geen zitten blijven. Er zoveel nieuwe binnenkomers. Nou, de lijst hier heb ik eh, twee weken lang eh, niet bijgewerkt. En natuurlijk uh, is in die twee weken tijd wel een hoop veranderd in de muziekwereld. Dus zodoende. Dus je hebt bijvoorbeeld een eh, snelste stijger, die is 33 plaatsen gestegen. Maar dat moet je denken dan in eh, twee weken tijd. Hè? Ruim twee weken tijd, drie weken tijd eigenlijk. Omdat twee weken niks gedaan is. hey, de nieuwe binnenkomers ehm, op 39, 34, 31, 28, 27 en 24. Eh, en er zit een hele bijzondere bij op 27, kun je wel zeggen. Dat is namelijk een Nederlander. Zoals ik al zei, de snelste stijger deze week. 33 plaatsen verschil van plaats 34 eh, eh, naar eh, nummer 1. En wie dat is, ga ik niet verklappen. En de snelste daler, 18 plaatsen verschil. Louis Noté met Rhythm Inside van de 20 naar 38. Sam Veld, Show Me Love, Sido, samen met Andreas Burani met Astronaut, Vici, Waiting for Love, One Direction, Drag Me Down en Robin Schulz met Sugar, die hebben de lijst niet gehaald. En na 38 weken maar liefst is Omi met Cheerleader er ook helaas uitgegaan deze week. Maar dat betekent dus, eh, zoals ik al zei, zes nieuwe binnenkomers. Hey, deze week eh, gaan we ook natuurlijk kijken naar de Nederlandse top 40. En ik denk dat er een eh, hoop gebeurd is in het artiestenland van de artiesten die in de lijst staan. Daar nou, zal ik je ook een klein beetje van op de hoogte houden. Maar natuurlijk gaat het om de top 40 van deze week. En ik kan best goed begrijpen dat je de top 3 niet meer weet van de vorige uitzending. Maar ik weet hem nog wel. Hier komt hij voor je. Nummer 3. is a ghost town. is a ghost. Nummer 2. Don't wanna write this love song. Just wanna dance all night to it her. But you make me say, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, damn, cause I op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Vorige keer dus op 3 Adam Lambert. Op 2 Jack met Something. Op 1 stond een Nicky Jam met Enrique Iglesias en El Pardon. Hey, deze week beginnen we met de nummer 40. Die is van Pharrell Williams met Freedom. iedere keer moet ik aan, eh, hoe heet ook weer, Nelson Mandela denken eh, met dit nummer. Is toen in de tijd toch ook zoveel uh, eh, processongs gemaakt. De Euro Breakdown. Nou ja, deze dus. gaat ook weer over vrijheid. Uh, Pharrell Williams dus op 40 deze week. Hij is helaas een paar plaatsen gezakt. Om precies te zijn, negen stuks. Vorige keer in de lijst op 31. En zijn hoogste positie met de nummer was 17. Eh, hey, we gaan ons opmaken voor de eerste nieuwe binnenkomen op 39. Sean frank gaat het over. Want Sean frank is eh, woonachtig in Toronto. En maakte in zijn eh, loopbaan als DJ en producer al tracks voor. En met onder andere Nicky Romero, Steve Aoki, Carl Nunes en Borges... En sinds 2012 eh, worden zijn eh, releases echt pas opgepakt. Zijn grootste succes eh, is deze zomer gekomen. Als Shades of Grey de eerste plaats bereikt van de Beatport Chart. En op dat nummer werkt hij dan samen met Delana Jane en Oliver Heldens. En die is dus deze week nieuw binnengekomen op de 39e plek... in de Euro Breakdown, de Europese top 40, hier op ZFM.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 Lana Del Rey stond de vorige keer op een 26e eh, plek. Ondertussen vijf weken lang in de lijst der lijsten. We slaan... Weer een eh, mooi nummer over die op 36 eh, staat. Sigma samen met Ellen Hansen, Glitterball. Drie plaatsen eh, gezakt deze week. En dan gaan we door naar de 35. Die ondertussen alweer 16 weken lang in de lijst staat. Vorige keer op een 36e plek. Deze week dus op 35. in de hoogste positie was 27. Dan heb ik het over Dior samen met Chris Brown met 5 More Hours. What you wanna do baby? Where you wanna go? i take you to the moon, baby. i take you to the floor. I treat you like a real lady, no matter where you go. Just give me some you know, even when we're apart, I know my heart is still with you. Five more hours give you all my time, baby. You know, even when we're apart. 35 deze week. En dan zijn weer eh, toegekomen aan de tweede nieuwe binnenkomer eh, van deze week. Staat op een 34e eh, plaats. En deze dame die komt uit Zweden. En geboren in 1997 en in 2008... Uh, wint ze dan de Zweedse tv-talentenjacht Talang 2008. En op dit moment is zij dan 11 jaar oud. Nou, ze zong daar de nummer van Whitney Houston en Celine Dion. En haar finale nummer, My Heart Will Go On, werd haar, eh, werd haar eh, allereerste single. En als deze Zara Larsen, dan waar ik het nu over heb, 15 eh, jaar is, in 2013 dus... verschijnt haar eerste EP Introducing. Van het mini-album weet Uncover de eerste plaats te halen in haar thuisland. En nog geen jaar later verschijnt in oktober 2014 een volledig album. Nou, in 2015 staat ze dan voor de tweede keer op de eerste plaats in de Zweedse single hitlijst met eh, de nieuwe single. Nou, Uncover staat nog steeds eh, op dit moment ook in de Euro Breakdown. Maar eh, op de nummer 30 om precies te zijn zelfs. Maar deze op 34 en dan heb ik het over Lars Lush Life. Haar nieuwe single van deze Zweedse Sarah Larsen op 34 nieuw binnengekomen hier op ZFM Zandvoort. Doing it is eh, Sander bij me, maar die eh, moet zijn huiswerk doen. Dan krijg je een nieuwe opleiding en dat soort dingen, dat hoort er gewoon bij. En die gaat me voor. gelden als hij weet wat op eh, nummer 1 staat zo direct. Ik zie opeens te kijken wie er op 1 staat. Ik denk, nou, nou, nou, nou, nou, nou, ik ben benieuwd. Maar zijn reacties ook naar jullie reacties uh, natuurlijk. Laat dat gewoon weten. Dit was Zara Larsen op 34 met de nieuwe single Lars Live. En 33 en 32 slaan we even voor het gemak over. En gaan meteen door naar, een, naar Spanje. En eh, ja, iemand die Spanje, Japan en Italië. Je mag kiezen. Hij heeft eh, <laughs> eigenlijk eh, best wel wat van de wereld gezien. Hij werd geboren in Barcelona. En toen hij een jaar of tien was, ging hij verhuizen naar Japan. En daarna uiteindelijk keerde hij weer terug naar Barcelona... en richting 2010 samen met zijn broer Gregory... en een studiegenoot de groep Urban Lights op... waarmee voornamelijk indiepop werd gespeeld. En in 2015 besloot hij dan over een andere boeg te gaan gooien... en zich te concentreren op de Latin. Dat resulteerde in eh, deze single die nu eh, nieuw binnen is gekomen. En dat in Italië de eerste plaats meteen wist te veroveren... en daarna ook in de rest van Europa succesvol werd. En van de week heeft hij eh, op RTL Late Night een gouden plaat gekregen voor deze single. Voor zijn aantal digitale downloads die er zijn geweest. En dan heb ik het over Alvaro Soler met de single El Mismo Sol. Nieuw binnengekomen dus deze week op 31. zit... dan eh, denk ik dat je met deze plaat niet stil kan blijven zitten. Deze lekkere letternummer van Alvaro Soler. 31 is eh, de plek eh, waar hij deze week is binnengekomen... met de single El Mismo Sol. En ja, ik kan zelf ook niet eens stilstaan in de studio met deze plaat. Dus dan moet het goed zijn. Hey, tijd voor een kleine resume van de platen die we hebben overgeslagen... en die we hebben gehad. Op 40 eh, vinden we deze week dan Pharrell Williams met eh, Freedom. En nieuw binnengekomen op 39. Oliver Helder en Sean Frank samen met Delana, Delaney Jane met Shades of Grey. Op 38 Louis T met uh, Rhythm Inside. En 37 Lana Del Rey, High by the Beach. Op 36 is voor Sigma samen met Ella Henderson met Glitterball. En op 35 vinden we dan Chris Brown met Five More Hours. Nieuw binnengekomen op 34 Zara Larsen met Lush Life. 33. 5 Seconds of Summer met Fly Away. 19 weken alweer in de lijst. Op 32 eh, is eh, Lena met Traffic Lights. En je hoorde hem net, eh, Alvaro Soler, El Mismo Sol. Op 31. Nou, en op 30 vinden we dan de tweede single van de, deze Zweedse dame Zara Larsen. Die staat op 30 met de single Uncover. En op 29, eh, ja, die ga ik nog niet verklappen. De Euro Breakdown op vrijdag. Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. 29 vinden we Last Frequency samen met uh, eh, Mooi single eh, Reality deze week op uh, ZFM.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 er van onze collega's van 538. Eh, maar eerst eh, zijn we bezig met de Europese top 40 met de nummer 29. Die is eh, van Last Frequencies met Reality. 28 dan is staat wederom een nieuwe binnenkomer. En er gaat een Britse producer staat erachter, achter deze groep, Bruce Fielder. En op zijn achtste leerde hij piano spelen. En als tiener luisterde hij voornamelijk naar jazz... voordat hij de muziek van Fatboy Slim en The Prodigy ontdekte. Dan eh, hou je hart alweer vast. Ik hoor het al. Ik hoor je hart alweer vast. Nou ja, na zijn studie eh, aan de universiteit speelde hij in eh, verschillende bandjes. En uiteindelijk belandde hij in de studio en maakte hij nummers voor zichzelf en anderen. En inmiddels rekent hij Felix en El Irat tot zijn vaste klanten. Zijn eerste grote succes is een dansbare track... met samples uit ABC van de Jackson 5. En die track... Ja, is, ik heb hem gisteren voor het eerst gehoord. Hij staat al eh, een tijdje in de Nederlandse top 40. Eh, drie weken om precies te zijn. En de eh, hoogste noteringen van deze plaat is nummer 11. in de Nederlandse top 40. Maar hij is deze week dus nieuw binnengekomen in de Euro Breakdown. En dan heb ik het over Sigala. Met Easy Love. Oftewel ABC van de Jackson 5. Er allemaal simpeltjes van in. Heerlijk plaatje. Luister gewoon op 28 Sigala. Easy Love. bekende sampletje zijn van de Jackson 5... is het nummer ook gewoon zo mee te zingen. En het biertje wat erachter zit is eh, inderdaad eh, lekker dansbaar. Want eh, gisteren toen ik hem hoorde kon meteen niemand meer stilzitten. De, de, Euro Breakdown op vrijdag. op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. 27 dan, één plaatsje lager vinden we een andere nieuwe binnenkomer. En dat is een hele opmerkelijke, kan ik wel vertellen. En ik ken één iemand die daar heel blij mee is. Patrick is dat ik weet dat je vast wel zit te luisteren. En anders uh, hoor je het wel. Dan luister je morgenavond gewoon maar naar de herhaling. Dus van een eh, Nederlander, want eh, in het voorjaar van 2010 verschijnt het debuutalbum van deze beste man. En op dat album staat Town onder andere. Dat een jaar later een bescheiden eerste hit wordt in de Nederlandse top 40. En dan maar de 29e plaats bereikt. Where We Belong en Tell Lie bereiken dat jaar net niet de top 40. Dood dan dan, waar ik het over heb, staat in 2012 onder meer... in het eh, voorprogramma van eh, Kevin Kevin DeGraw en Sinead O'Connor. Hij werkt ondertussen aan zijn eh, tweede album Seven Layers... dat eind januari 2014 verschijnt. Nou, Paul en Home zijn beide afkomstig van het album. En... Uh, ja, het zijn echte hits geworden. 538 heeft ze uitgeroepen tot schrijven bijvoorbeeld. En in 2015 is Hungry zijn vierde top 40 hit. Nou, deze maand eh, wordt de titeltrack van eh, Layers eh, Let the River in zijn volgende single. En die is dus binnengekomen deze week op een mooie 27e plek. Let the River in van Dotan op 27. Luister en geniet zou ik zeggen. was late again. We dried the roots, froze the shoes, killed the flowers, and stole the color from the summer. Oh, let the river in, burst the dams and start again. Oh, let the river in, the will of man can hold it in. Oh, let the river in. As the blood beneath my skin, let the river in. Your place nature waits. You held on to my hands like a vice. You turned the screw, turned them white. But there's a point, there's a limit where we break. The current finds quickest way. So let the river in, burst the dams and start again.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 Samen met thick Thicke en Verdien White. I don't like it, I love it. mooie, helaas een eh, paar plaatsen gedaald van 19 eh, naar 26 eh, toe. Maar dat mag de pret niet drukken. Hey, de laatste nieuwe binnenkomer vinden we op de 24e plek deze week. En dat is R-City samen met Adam Levine. Met de prachtige single Locked Away. R-City en zijn broers namelijk Timothy en Tyrone. Eh R-City zijn de, broers, sorry, ik moet het wel goed zeggen... zijn de broers Timothy en eh, Thomas. En in 2006 eh, weten ze hun eh, eigen nummers te verkopen aan Econ... en sindsdien zijn ze niet meer te stoppen. Als producers en songwriters bouwen ze dan door de jaren heen... een aardige staat van dienst op... En werken onder andere met eh, Mary J. Blige, Rihanna, Miley Cyrus, Beyoncé en eh, Chris Brown. En in 2008 besluiten ze dan als eh, Rock City ook eigen tracks uit te gaan brengen. En in 2015 maken ze dan samen met Adam Levine de track Locked Away. En die staat op dit moment al 10 weken lang in de Nederlandse top 40... Maar deze week is hij pas in de Europese top 40 eh, binnengekomen op een 24e eh, plek. Our City dus met uh, eh, Locked Away.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 Now tell me, would you really ride for me? Really ride for Baby, tell me, would you die for me? Would you, would you spend your whole life with me? Would you be there to always hold me down? Tell me, would you really cry for me?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 heb ik eerst nog wat nieuws voor je. Want Adele bijvoorbeeld sloeg miljoenen af. Want als eerste artiest eh, voor de titelsong van de nieuwe Bondfilm Spectre... zou Adele gevraagd zijn. Nou, de zangeres was echter al snel van mening... dat ze het succes van eh, Skyfall nooit zou kunnen overtreffen. En Adele was daarbij eh, wel van mening... dat ze voor een Bondfilm kwaliteit moest leveren. Na nou, de miljoenen euro's die ze aangeboden kreeg... voor het maken van een thema voor deze film... konden haar helaas niet overtuigen. Het nieuwe album van Adele, eh, naar verwachting getiteld 25, eh, best wel logisch, na 21 en 19... Eh, zou mogelijk al op 11 november verschijnen. En kort voor die release datum moet er een nieuwe single uitkomen. Nou, ik ben benieuwd welke dat is en we houden er in de gaten. Ik denk dat rond die tijd haar nieuwe single snel in de Euro Breakdown terecht zou komen. Ik ken het nummer nog van Megan Trainor, All About That Bass... Ik wel. Het nummer eh, namelijk werd eh, wereldwijd ruim 178 miljoen keer gestreamd. Maar eh, Kevin Cadders, een van de schrijvers van het nummer... hield daar slechts maar, schrik niet, 5000 euro aan over. Hij vertelde dat op een universiteit in Tennessee... waar een discussie was over het schrijven van liedjes in het digitale tijdperk... een nummer 1 hit in 78 landen... En dan verdien je 5000 euro. Hoe ga je daar je familie van eten geven, zo vroeg hij. Nou, ik heb nog nooit een uh, liedje schrijven horen klagen over uh, radioopbrengsten. Streaming is pas eh, echter wel een issue. 1 miljoen streams komen overeen met bijna 80 euro. Nou, de schrijver is niet de enige die klaagt. Laro liet eerder deze week zijn dank aan Spotify weten. Dank voor de 135 euro die jullie mij betaalden voor dit kwartaal. Nog één maand en dan kan ik misschien jullie premium service veroorloven. Lucky me. Nou ja, het is eh, inderdaad eh, wat lastiger voor de artiesten in deze digitale tijdperk. Maar dan mag de print niet drukken dat er eh, nog steeds goede muziek gemaakt gaat worden.